Mark Visser met het NOS Journaal. Aan het begin van de tweede oplossing verwacht. Op de top wordt het plan besproken om migranten in kampen buiten Europa op te vangen... waar ze hun asielprocedure moeten afwachten. Rutte hoopt dat er afspraken worden gemaakt om de stroommigranten vanuit Noord-Afrika beter onder controle te krijgen. Hij denkt dat Oost-Europese landen dan ook een aandeel in de opvang op zich willen nemen. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel kan deze Europese top beslissend worden voor de toekomst van de EU. Als de lidstaten het niet eens worden over de migratiecrisis... zou de Unie volgens haar uiteen kunnen vallen. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin... ontmoeten elkaar op 16 juli in Helsinki. Dat hebben het Witte Huis en het Kremlin gelijktijdig bekendgemaakt. Dat de twee elkaar op korte termijn zouden ontmoeten... werd gisteren al bekendgemaakt. Alleen de datum en de plaats waren nog geheim. Trump zei eerder dat Syrië en Oekraïne op de agenda zullen staan en veel andere onderwerpen. Het is de eerste keer dat Trump en Poetin een gezamenlijke top houden. Ze spraken elkaar wel eerder in de wandelgangen van een top met meerdere landen. Bert van Marwijk gaat een rol spelen bij PSV. Mark van Bommel, de nieuwe hoofdtrainer van de Eindhovense club... heeft op een persconferentie gezegd dat zijn schoonvader van Marwijk hem zal ondersteunen. Als je iemand in de familie hebt die alles heeft meegemaakt op voetbalgebied... zou ik wel dom zijn als ik dat niet zou benutten, zei Van Bommel.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 nadie sepa mi sufrir.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 je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient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 啊。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 to the heat.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 verteld, hebben nuchter en wat?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 been driving.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 baby

Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe mm, that, baby.